Door Almegens met het NOS-journaal. Zaterdag wordt de vaccinatiecampagne tegen polio in de Gazastrook hervat, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Onlangs is het virus er weer opgedoken, net als afgelopen zomer. In het najaar konden tijdens korte gevechtspauzes veruit de meeste kinderen een vaccinatie krijgen met een druppeltje op de tong. Vanaf zaterdag moeten in vijf dagen opnieuw bijna 600.000 kinderen in Gaza worden gevaccineerd. Zodat ze allemaal goed beschermd zijn tegen de verlammingsziekte. De Amerikaanse president Trump noemt de Oekraïense president Zelensky een dictator zonder verkiezingen. In een internetbericht spreekt hij van een comediant die de VS ervan heeft weten te overtuigen... om miljarden te spenderen aan een oorlog die hij nooit zou kunnen winnen. Trump reageert op uitspraken van Zelensky... die vandaag stelde dat Trump gevangen zit in een Russische desinformatiebubbel... vanwege allerlei ongefundeerde uitspraken die Trump heeft gedaan. Bij een sorteercentrum van PostNL in Alphen aan de Rijn is een pakket gevonden met een grondstof voor drugs. Politie zoekt nog uit om welke stof het gaat. Medewerkers van het postcentrum roken vannacht een vreemde lucht en een aantal van hen voelde zich niet lekker worden. Daarom werd de politie ingeschakeld. Omdat het mogelijk om gevaarlijke stoffen ging, kwamen ook de brandweer en een ambulance naar het sorteercentrum in Alphen aan de Rijn. Waar het pakket vandaan komt en wat de bestemming was, is onduidelijk. De Raad voor de Rechtspraak heeft kritiek op het plan van het Openbaar Ministerie... om vaker zelf een boete of taakstraf op te leggen zonder tussenkomst van een rechter. Het OM wil dit doen bij misdrijven waar maximaal zes jaar cel op staat. De Raad voor de Rechtspraak vindt het niet bij de rechtsstaat passen... dat het OM zelf het strafbeleid aanpast. Het weer vanavond en vannacht is het droog. In het noordoosten kan het nog een graadje vriezen. Morgen neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe, gevolgd door wat regen. Dan wordt het 8 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.